4 uur. Dit is Maud Schreurs met het NOS Journaal. In Duitsland is een militair van 28 opgepakt... die verdacht wordt van het voorbereiden van een terroristische aanslag. De Duitse man wordt ook beschuldigd van fraude. Hij registreerde zich eind 2015 als Syrische asielzoeker. Het OM vermoedt dat hij met die truc de schuld in de schoenen van een vluchteling wilde schuiven. Dick Advocaat wordt niet voor 1 juni bondscoach van Oranje. Hij wil eerst met zijn club Fenerbahce het seizoen afmaken. De club kan nog de Turkse beker winnen. Advocaat zegt tegen de NOS dat hij Ruud Gullet al heeft benaderd om zijn assistent te worden. Maar dat Gullet eerst zelf rond moet komen met de KNVB. Advocaat zegt ook dat nog niet alle details in zijn contract zijn geregeld... maar rekent er wel op dat het gaat lukken. Vijf bestuurders van de Italiaanse plaats waar in januari een hotel werd bedolven... onder een lawine zijn aangeklaagd voor dood door schuld. Ook de directeur van het hotel is aangeklaagd. De bestuurders, onder wie de burgemeester, wordt verweten... dat zij toestemming hebben gegeven voor de bouw van het hotel. Dat had niet mogen gebeuren op die plek... omdat daar de afgelopen decennia honderden lawines zijn geweest. De directeur had zijn gasten eerder moeten evacueren. Bij de lawine kwamen 29 hotelgasten om het leven. In de Zwarte Zee bij Istanbul zijn een Russisch marineschip en een vrachtschip met elkaar in aanvaring gekomen. Volgens de Turkse kustwacht is het marineschip gezonken. Alle 78 opvarenden van het Russische schip en de vrachtvaarders zijn gered, meldt persbureau AP. Het vrachtschip had vee aan boord en voer onder de vlag van Togo. Volgens een Turkse haveninstantie gebeurde het ongeluk bij slecht zicht. Het weer buien, mogelijk met hagel en onweer in het noordwesten lichte regen. Tussen de buien door felle opklaringen bij een graad of 10.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 CFM is te ontvangen via FM-frequentie 106.9 of via Zigo kanaal 40. Maar ook op internet met www.zfmlive.nl. Wat kan u de komende twee uur verwachten? Het gedicht van de week om ongeveer kwart over vier en de column van de week om half vijf. Om kwart voor vijf en kwart voor zes de wonderenwereld van ZFM. Veel nieuws over onze badplaats en directe omgeving, maar natuurlijk ook veel heerlijke en lekkere muziek. Ik start vandaag, zoals altijd, met de Everly Brothers. Mijn naam is Hans Wassenaar. Heel veel luisterplezier. En de spreuk van vandaag luidt... Als je geen echt overtuigende leugen kunt bedenken... kun je je dikwijls beter aan de waarheid houden. 16. You're beautiful and you're mine. You're all ribbons and curls. Oh, what a girl! Eyes that twinkle and shine. You're 16. You're beautiful and you're mine. You're my baby. You're my pet. We fell in love on the night we met. You touching my hand. My heart went pop. And ooh, when we kissed, we could not stop. You walked out of my dreams, into my arms. Now you're my angel divine. You're 16, you're beautiful, and you're mine. You're 16, you're beautiful, and you're mine. You're 16, you're beautiful, and you're mine. Oh, well, you're my baby, you're my pet. We fell in love on the night we met. You touched my hand, my heart went pop. And ooh, when we kissed, we could not stop. You walked out of my dreams into my arms. Now you're my angel divine. You're 16. You're beautiful and you're mine. Well, you're 16 said she loved me, she said she'd never leave me. True love will never die. We're so doggone happy just being around together. Overlast Buurtbemiddeling bij Pluspunt. In de evenweken is er op dinsdagmiddag van 3 tot 4 inloopspreekuur bij Pluspunt voor bewoners die overlast ervaren van de buren. Tijdens dit spreekuur zijn medewerkers van Buurtbemiddeling, Woonstichting De Kei en de gemeente Zandvoort aanwezig om u te woord te staan en te adviseren. Buurtbemiddeling is een onpartijdige organisatie die zich inzet voor bewoners. Vrijwillige bemiddelaars voeren de bemiddeling uit. Voor informatie over buurtbemiddeling kunt u kijken op de website van Meerwaarde, De Kei of de gemeente Zandvoort. Evenweken van dinsdag tot half drie tot half vijf met partners. Oneven weken dinsdag van 7 tot 9 alleen de wijkagent. Voor dringende zaken bezoekadres politiebureau Hogeweg 37 in Zandvoort. Telefoonnummer 0900 8844. Ik herhaal 0900 8844. Hey! gedicht van vandaag heet Vakantie. Even helemaal niets te doen. Geen effe gauw en moeten. Geen telefoon en internet. Maar vrijheid gaan begroeten. Koffie in de morgenzon. Een merel zingt het hoogste lied. Mistvlagen over weilanden. Het is de rust wat je ziet. Peddelen over paden. klink vrolijk fietsgebel. Achterop de kindertjes. De stemmen lekker schel. Relaxed in eigen tempo. Geen haast. De dag nog niet voorbij. Stoppen bij een bloempje. Even ruiken. Dat maakt blij. Moe. Voldaan op een terrasje. Wijntje, biertje, lekker koel. Ah, het ultieme genieten van wat heet vakantiegevoel. Langs de paden en de wegen. Maakt niet uit waarheen ze gaan. Het is de kunst om te genieten. Om bij alles stil te staan dromerige visioenen, soezebollend in de zon. Een boek opengevouwen waar je nog niet aan begon. Niets te moeten dan te leven. Actie, spanning, veel vertier. Stilte, rust of de bezinning. Vakantie, puur voor je plezier. about wishing well your hopes inside it. van Zandvoort. column van de week. Hoe help ik mijn kind bij mijn scheiding? Een echtscheiding is voor kinderen een behoorlijke trauma. En zelfs als kinderen al groot zijn, geeft een scheiding heel veel stress en verdriet. Alles verandert bij een scheiding. Soms is een verhuizing nodig. Allerlei vertrouwde plekken verdwijnen. Ook aan vaste gewoontes kan niet worden vastgehouden. Het huisdier, wat bij de andere ouder blijft, wordt net zo gemist als de andere ouder zelf. Gelukkig kan de knuffel wel mee op en neer. Kinderen voelen zich vaak schuldig. Misschien komt de scheiding door mij. Was ik niet lief genoeg? Of denken te moeten kiezen? Moet ik mama troosten? Of is papa schuldig of andersom? Kinderen kunnen zich ook enorm afgewezen voelen. Waarom gaat papa zo ver mogelijk wegwonen? Denkt hij niet meer aan ons? Sommige kinderen worden vervelend, gaan meer ruzie maken. Anderen worden huilerig en somber. Weer andere kinderen trekken zich terug. En er zijn kinderen waar je niets aan merkt, maar die toch heel lastig hebben. Ze willen niet dat hun ouders en hun omgeving zich zorgen maakt. Ouders vinden het lastig om deze verdrietige boodschap over te brengen. Ze voelen zich ellendig. Willen soms hun kind alleen maar extra verwennen. Omdat ze deze toch door de scheiding moeten meemaken. Begrijpelijk, maar niet verstandig. Een grotere dochter van 17 jaar is boos op haar vader. Nu ze heeft ontdekt dat papa al langere tijd een relatie had met een ander. En tegelijk houdt ze toch van hem. Hoe moet ze dat nu rijmen? Wat kun je doen om het kind gemakkelijker te maken? Duidelijkheid geven wat er gaat gebeuren. Niet mooier maken dan het is. Consequent blijven. Veel ouders vinden dit moeilijk vanwege hun scheidingsgevoel. Geduldig en beschikbaar zijn en emoties serieus nemen. Zoeken naar oplossingen voor bepaalde dingen die men mist. Bij kleine kinderen, foto's langs het bed of dagelijks telefoontjes met de andere ouder. Troost bieden. Tegenover de bekende bloemententoonstelling Keukenhof staat een lieflijk en eeuwen oud kasteel, omringd door een uniek landschap, op de grens van oude duingrond en veen. Dat oude en monumentale, daar zijn we trots op en dat koesteren we. Maar we zijn ook een park in ontwikkeling. Sinds het begin van deze eeuw heeft het landgoed een metamorfose ondergaan. Het park is voortdurend in beweging en het aantal activiteiten is flink uitgebreid. Of u nu een bezoek wilt brengen aan onze kinderboerderij, wilt wandelen, luieren of op zoek bent naar iets bijzonders, u vindt altijd wel iets van uw gading. De kinderboerderij ligt aan het plein bij de monumentale hofboerderij in een mooie bosrijke omgeving. Het is een fantastische ontmoetingsplek voor iedereen, jong en oud. Op een laagdrempelige, aantrekkelijke manier kennismaken met de kinderboerderijen. Een kijkje nemen in de weide bij onze nieuwsgierige geitjes knuffelvarkens en lieve Shetlanders of liever knuffelen in de stal bij de konijntjes. Het kan allemaal. De kinderboerderij is dagelijks geopend van 10 tot 5 uur middags en gratis toegankelijk voor houders van een vriendenpas. Op tijden dat onze poortgebouw bij de ingang gesloten is, kunt u het voetgangershek met uw vriendenpas openen. it. I'm so lonely. Gee, I need you so. I can't take it. Oh, I wonder why you had to go. out for more. you happen what I had done. I stood alone in the cold gray dawn and knew I'd lost my morning sun. I lost my head and I said some things. Now comes the heartaches that the morning brings. I know I'm wrong, but I couldn't see. I let my world slip away from me. Did you happen to see the most beautiful girl in the world? And if you did, was she crying, crying? Hey, if you happen to see the most beautiful girl that walked out on me, tell her I'm sorry. Zomer of winter. Altijd weer ZFM. Mother is a debutante, pillars of society. Living in a mansion somewhere in the country, and another in Chelsea. Freedom is a rich girl, it, little sweet girl, pretty as a sunny day. Freedom never does do what she doesn't want to, freedom never has to pay. Freedom come, freedom go, tell me yes and then she tells me no, freedom never stay long. Freedom stay, freedom love, and that you flies away. Freedom never stay long. Freedom moving along. Freedom is a name and freedom is a nature running all around the town. Everybody wants to and everybody tries to, but nobody can hold her down. Freedom is so kind of freedom is so gentle. Freedom is a happy day. Freedom, what would you do if I say I love you? Freedom, would you run away? Freedom come, freedom go. Tell me yes and then you tell me no. Freedom never stay long. Freedom moving along. zag het eerste mobieltje eruit? In films uit de jaren 70 en 80 bellen mensen met een mobieltje dat zo groot en zwaar is als een pak melk. En bellen was alles wat je ermee kon. In 1973, toen Motorola-medewerker Martin Cooper het eerste telefoongesprek met een mobiele telefoon voerde, kon niemand vermoeden dat de nazaten van het apparaat ooit zo populair zouden worden. De Motorola Dynamic Tech want zo heette dat ding, woog 1,1 kilo. Er kon 35 minuten mee worden gebeld. Daarna moest de accu 10 uur worden opgeladen. Tien jaar later, in 1983, kwam de eerste mobiele telefoon op de commerciële markt. Die was iets gebruikvriendelijker. De Motorola Dynamic TAC 8000X woog 800 gram. Je kon er weer een half uur mee bellen en daarna moest hij 10 uur aan de oplader. Er zat een geheugen in voor 30 nummers. Het toestel veroverde niet bepaald de wereld. Dat zal te maken hebben gehad met de prijs.